NOS Nieuws van 9 uur. Wouter elkaar onderhandelen. Informateur Cenk Willink zegt dat een meerderheidscombinatie van deze vier niet mogelijk is. Net als vorige week hebben de partijen vandaag nog gesproken over een mogelijke doorstart van de eerder gestrande formatiepoging. Die poging mislukte vorige maand omdat de partijen het niet eens konden worden over migratie. Informateur Cenk Willink licht zijn conclusies vanavond nog toe in een persconferentie. De vijf veiligheidsregio's in Noord-Holland betalen jaarlijks miljoenen euro's aan extern ingehuurd personeel, melden NH Nieuws en een Vandaag na gezamenlijk onderzoek. Het personeel wordt voor verschillende functies ingehuurd, van verpleegkundigen tot directeuren. Veel adviseurs verdienden meer dan 100.000 euro per jaar. De vergoedingen zouden niet specifiek worden vermeld in de jaarverslagen, waardoor gemeenteraadsleden er geen zicht op hebben. De Noord-Hollandse veiligheidsregio's zeggen in een reactie dat de vergoedingen marktconform zijn. Nederland moet nieuwe verbonden sluiten om genoeg invloed te houden in de Europese Unie, zegt vicevoorzitter van de Europese Commissie Timmermans. Volgens hem trekken Frankrijk en Duitsland meer naar elkaar toe, na de winst van de Franse liberale president Macron. En ook is volgens Timmermans de brexit in het nadeel van Nederland, dat in het verleden vaak met de Britten optrok binnen de EU. Timmermans zegt dat de Benelux verbonden moet sluiten met bijvoorbeeld de Baltische Staten. Het Griekse eiland Lesbos is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,2. Daarbij is zeker één dode gevallen en raakten minstens 10 mensen gewond. Tientallen gebouwen zijn beschadigd, sommige wegen zijn onbegaanbaar. De aardbeving was ook te voelen in West-Turkije. Over de gevolgen daar is nog niets bekend. Het weer de komende uren klaart het steeds meer op. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 13 graden. Morgen overdag droog, periode met zon en landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 17 tot 23 graden. Woensdag veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NFM. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Dus de hoogste tijd voor CFM Cinema. Samenstelling en presentatie vanavond Alco B. Eh, gaat dus over filmmuziek. Filmmuziek van de bovenste plank. Mooi, mooier, mooist zou ik bijna zeggen. Eerste uur onder andere Charlie Angels, Sister Act... Forgetting Sarah Marshall, Dirty Rotten Scoundrels... The Place Beyond the Pines. En het tweede uur, Natine, Howard's End, Jeune et Jolie... Gladiator, Knights at Rodante... Eh, Woman, Wonder Woman, een nieuwe film. Nou, dat belooft toch wat voor vanavond. Maar ook de hit van de maand, want we hebben een hele mooie hit van de maand. Van een bandje, die heet The Big Fat Band. En daarover wordt het volgende gezegd. Ze zwingen de pannen van het dak. Ze zwingen de pacemakers uit je borstkast. De meniscus uit tussen je knieschijven vandaan. De eilandjes van langerhans uit je alvleesklier. De stens uit je kransslagaarden. De stomen uit je navel. De iris uit je ogen. Het tussenschot uit je gok. De keratine uit je haar. Kortom, een band, klasse. En het nummertje Sing Sang Sang. Even kijken hoor, ik had hem hier staan. is niet veel gezegd. Dit is een knaller van een plaat. Gordon uh, Goodwin's Big Fat Band. Eh, dit komt van het cd'tje Swinging for the Fences. En het nummer is Sing Sang Sung' En dat swingt echt de pan uit. Dan kan je toch niet stil blijven zitten. En daar zong Leo Sayer dit al eigenlijk over. En dat komt uit de film Charlie Angels. Ja, dat vrolijke deuntje kwam met de film Charlie's Angels. Soms zijn er ook wel slechte films op televisie. Onder andere deze film, Charlie Angels, film uit 2000 op Nederland. Eh, op RTL 8 te bewonderen op morgenavond 13 juni. Het verhaal gaat eigenlijk over eh, eh, de dames Barrymore en Liu. Doen klusjes voor een geheimzinnige opdrachtgever genaamd Charlie. Ze zetten daarbij hun technische know-how, hun niet onaanzienlijke charmes in... en hun spectaculaire vechttechnieken en dat, alles bij elkaar levert dat een amusante film op. Maar is deze film de moeite waard om te kijken? Nee. Zijn er nog topspelers in? Ja. Onder andere Bill Murray, die aardige rol speelt. Eh, geen aanrader, maar we zoeken altijd films en we zoeken naar muziek. En er zit wel grappige muziek in. Onder andere deze hele oude, Looking Glass. Je kent hem. The sailors say Brandy is a fine girl. What a good wife you would be. But my life... My love and my lady is the sea. There's a a port on western bay and it serves hundred ships a day. Lonely sailors pass the time away and talk about their homes.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 Eh, Brandy van de band Looking Glass. Een nummertje uit 1972. En dat allemaal in die prachtige film Charlie's Angels. Eh, nog, e- tot slot nog één nummertje uit Charlie's Angels. En dat is deze. dat was natuurlijk een beetje Tavares. Eh, Heaven Must Be an Angel, een heel bekend nummertje. En eh, dat zit allemaal in de soundtrack van Charlie's Angels. En dat is natuurlijk best wel grappig om dat weer eens te zien. Dit is ZFM. Maar er zijn nog meer films. En dat is vanavond onder andere deze film, wat ook wel aardige muziek is. Dat komt uit Sister Act. You know you make me wanna kick my say you will. Don't forget to say Ja, dat allemaal uit Sister Act. Een film die vanavond op televisie is. Het gaat over een nachtclubzangeres. Is getuige van een moord en duikt eh, eh, met behulp van de politie onder in een klooster... waar ze na een bezoek aan de bar voor straf in het zangkortje wordt geplaatst. Het lukt haar vervolgens om een swingende zanggroep te formeren. En als haar foto daardoor in de krant verschijnt... komt de moordenaar alsnog achter haar aan. Ja, en eh, dat is volgens mij ook nog een musical van gemaakt die heel bekend is. Nog één nummertje, omdat het best wel grappige muziek is. En dan kies ik voor Will Follow Him. it's the guitar man. the guitar playing. Who's on the radio? You go listen to the guitar man. songs to play. Then you listen to the music and you like to sing along. You want to get the meaning out of each and every song. Then you find yourself a message and some words to call your own and take them home. He will bring you down and he'll make, make you cry. Something keeps him moving, but no one seems to know what it is that makes him go. Then the lights begin to flicker voice begins to falter and the crowds are getting thin. But he never seems to notice he's just got. Ja, dit vrije muziekje komt uit de film Made in Manhattan. Ook maandagavond op televisie. Het verhaal gaat over alleenstaande moeder Marista. Die werkt als kamermeisje in een duur hotel in Manhattan. Bij toeval ontmoet ze de rijke Christoffer die denkt dat zij een gast is. Romantiek hangt in de lucht. En dat allemaal op de klanken van Brad, de guitarman. Maar ook de klanken van eh, Nora Jones zijn niet eh, te versmaden. Come away with me in the night. Come away with me, and I will write you a song. Come away Away where they can't tempt us with their lies. And I want to walk with you on a cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high. So won't you try? Come away with me and we'll kiss on a mountain top. Come away with me and I'll never stop loving uit de film Made in Manhattan. En daar zat ook een fraaie gitaar in. En het eerste nummertje was de Man van Brad. Dat vind ik eigenlijk ook wel een ander gitaarnummertje mag draaien. En dat is van eh, Stephen Ramble. Eh, Gypsy Rumble, Jimmy's Bar. je het nummer zoeken op het soundtrack van Made in Manhattan... dan ga je dat niet vinden, want daar staat hij helemaal niet op. Hij staat op een, eh, een, ander cd'tje.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 En dat weet je, de vrijdagavond is de avond waarop de meeste kwaliteitsfilms uitgezonden worden. En dan heb ik het onder andere over de, The Place Beyond the Pines. En daar ga ik een paar nummertjes uit draaien. Eens even kijken welke ik als eerste doe. Ik doe deze, Family Trees, als eerste. film The Place Beyond the Pines is aanstaande vrijdag om kwart over tien op NPO 3 te zien. Het is een film uh, onder regie van Derek Cian Frans... met in de hoofdrollen Ryan Gosling, Bradley Cooper en Eva Mendes. Eh, en het gaat als volgt... Uh, eh, Cian aangrijpende en ambitieuze poging om een thriller en drama samen te brengen... gaat over vaders en zonen en over de schaduwen van hun daden. Ruwweg de eerste helft draait om een stuntman, gespeeld door Kosteling... die ontdekt dat hij een kind heeft verwekt... en op zijn eigen destructieve manier verantwoordelijkheid neemt. Accent van het tweede deel gaat op over een agent die zijn pad kruist. Eh, ja, bijzondere muziek. Eh, dit was een nummer van Mike Patton, maar er zit allerlei andere oh, muziek in. Ook onder andere muziek van Ennio Morricone Ja, je zou niet verwachten dat het van Ennio Morricone was, maar het is het echt. Eh, het laatste nummertje, dat is van Bon Iver, The Wolves. muziek uit de film eh, The Place Beyond the Pines. Een film die op NPO 3 aanstaande vrijdag 16 juni te bewonderen valt. Kwart over tien. Eh, mooie soundtrack met eh, werk van Bon Iver, Yo Morricone en Mike Patton. Die heeft de meeste muziek geschreven voor deze soundtrack. dan, op diezelfde avond is er ook een film die heet The Dirty Rotten Scoundrels. En dat is een, een komische film die om half twaalf begint op België 1. is een aardig film. Daar gaan we ook wat muziek uit draaien. The Dirty Rotten Scoundrels. Muziek is van eh, eh, Miles Goodman. The Dirty Rotten Theme. soundtrack Dirty Rotten Scoundrels. Uh, dat ga ik zoiets meer over vertellen. Ja, grappige film is dit. Dirty Rotten Scoundrels. Een film van Frank Oz met in de hoofdrollen Steve Martin, Michael Caine... Uh, eh, Anton Rogers en Barbara Harris. Het prettige leven aan de Riviera van een zogenaamde verbannen monarch... gespeeld door Michael Caine... wordt verstoord door de komst van een charmante Amerikaanse oplichter... gespeeld door Steve Martin. Eh, twee conmen die op dezelfde locatie op het fortuin van rijke toeristen azen... is dat te veel. Een aardige komedie. Leuke. Eh, eh, het is een remake van Bedtime Story. En eh, ja, zeker de moeite waard om te kijken. En mooie muziek. Miles Goodman. Een beetje jazzy muziek. Onder andere dit grappige nummertje. The Cure. Protector of the Field. zien hebt geluisterd naar het eerste uur van uh, eh, eh, CFM Cinema. En dat ging om aardige films met heel veel popmuziek. Het laatste gedeelte ging het eh, om Dirty Rotten Scoundrels. En The Place Beyond the Pines. Mooie muziek. En het tweede uur zijn we terug met allerlei mooie films. Howard's End, Jeune et Jolie, Gladiator, Nights in Rodante, The Pirates of the Caribbean, de nieuwe. A Dead Man Tells No Tales, en eh, Wonder Woman. Dus zorg dat je erbij bent, twee uur.